Goedemiddag, ik ben Bien Buijs. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kerkgangers in Krimp aan de IJssel zijn geschrokken. Afgelopen nacht ging daar een vuurwerkbom af. Het doet mij heel veel verdriet dat de samenleving zo tegen elkaar opgehitst eh, wordt in mijn beleving. Polariseren, we hebben een grondrecht uh, vrijheid van godsdienst en eh, die beleiden wij. ik geloof dat God boven ons staat. Die geeft mij de gezondheid en die afhankelijkheid voel ik. En daarom ga ik naar de kerk. Zondag werd een journalist van de regionale omroep Rijnmond aangevallen bij de kerk... toen hij wilde weten waarom er zoveel mensen naar de dienst gingen. Het advies van de overheid is maximaal 30 mensen per dienst. Wordt nog onderzocht naar degene die die vuurwerkbom bij de kerk heeft gelegd. staat wel op bewakingsbeelden. Koningsdag wordt volgende maand zoveel mogelijk digitaal gevierd. De koning en de koningin gaan op 27 april wel met hun kinderen naar Eindhoven. Maar ze gaan dan in een studio zitten en krijgen daar een programma voor geschoteld. De gemeente Eindhoven roept op om de verjaardag van de koning niet in de stad te komen vieren. Minister Grapperhaus zit in quarantaine. Hij heeft een melding gekregen van de coronamelder-app dat hij in de buurt is geweest van iemand met corona. Grapperhaus zegt dat hij van iedereen netjes afstand heeft gehouden en dat hij zich morgen laat testen. En Nederland heeft zijn eigen Captain Tom... Opa Henk van 94 uit Schorl in Noord-Holland haalt ook geld op voor de zorg. Samen met zijn medebewoners van het verzorgingshuis lopen ze rondjes. Mijn kleinzoon die begeleidde mij, die zei niet zo hard opa, want je loopt je veel, heel te, hard van stapel. Rustig heel, ouwe man. Er is al ruim 1300 euro ingezameld en ze lopen nog twee dagen door. Het weer zonnig en droog. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Ook morgen is het zonnig en nog ietsje warmer, 19 tot 24 graden.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 to me. hope you born through the shadows. nowhere van Zandvoort, op 106.9 CFFM Where you you oh, plans. You got plans. Don't say that. I look too good, look too good to be alone. My house clean, house clean.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 ZFM. checking out that catalog. can't believe my eyes, so many women without a flaw. Hey, and I ain't gon' give it up, steady to pick it up like a I'm a hit and I'm it, latch onto it until tomorrow.